Maar ze vinden het nog te vroeg om beslissingen te nemen, zegt voorzitter Hubert Bruls. Waarbij we hebben moeten concluderen dat je wel eh, een tweetal weken extra moet nemen... om echt wel meer duidelijkheid te hebben. Hoe staan we er nou voor met het virus? Want nogmaals, we kunnen nu fantastisch ruige plannen eh, bedenken. Maar als over twee weken een kabinet concluderen om goede redenen van... nou, dat gaat toch anders... Eh, eh, misschien beter, maar misschien ook slechter. Ja, dan moet je de plannen weer eh, gaan aanpassen. De burgemeesters en het kabinet zeggen in gesprek te blijven de komende weken. De Britse premier Johnson heeft in het Lagerhuis sorry gezegd voor de feestjes in de lockdownperiode. In een kritisch rapport over 17 feestjes wordt gesproken over buitensporig alcoholgebruik en falend leiderschap. De oppositie eist opnieuw Johnsons aftreden, maar hij zegt aan te blijven en dat hij de zaken gaat oplossen. Een kroeg in het centrum van Apeldoorn moet twee weken dicht van de gemeente. Ze overtraden afgelopen zaterdag de coronaregels en moet daar nu voor boeten, vindt de stad. Het café stond toen stampvol feestende mensen. Er werd niet gecontroleerd op QR-codes en niemand droeg een mondkapje. De cafébaas vindt het vervelend dat hij dicht moet, maar had de maatregel wel verwacht, zegt hij op Facebook. Nog een uurtje, dan is deadline day voorbij. De laatste dag waar voetbalclubs de kans krijgen voor wintertransfers. Lang gingen geruchten rond dat Steven Bergwijn een transfer naar Ajax zou maken, maar dat lijkt niet meer te gebeuren. Middenvelder Donny van der Beek maakt wel een overstap. Hi Evertonians, eh, Donny van der Beek here. I can't wait to see you in the stadium. And I, I will give everything what I have. And I hope to see you soon. De speler wordt aan Everton verhuurd door Manchester United. En ook Wout Weghorst maakt een transfer. De spits verkast voor een bedrag van 15 miljoen euro van Wolfsburg naar de Engelse Burnley.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 volume, pump up the volume, dance.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 106.9 ZFN leaving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 Ik wil dat je niet wegloopt En met de nacht verdwijnt 130 op de vlucht Om bij jou te zijn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 to take time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 zie ik ze graag. Maar nu is het genoeg. Genoeg gezien vandaag.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 wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan de pijn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 pijn. Nachtzuster, nachtzuster, oh, oh, oh. nachtzuster. De pijn, de pijn, de pijn, de pijn, de pijn.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 dus je confidence Maar ik laat geen sporen achter, no evidence oh. Geen 50 cent, maar zo fuck met many men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

perfect happy clown, you gotta make a mistake. And people are saying strange things, and I don't wanna listen too much. Yeah, not that the blue sky, blue sky. How can I tell you I know this won't be the last? 啊。